Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Laat kinderen alsjeblieft weer naar school gaan. Die oproepen doen 50 organisaties aan het kabinet. Het gaat onder meer om UNICEF, Kids Rights en de geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn vooral bang voor kwetsbare kinderen die nu alweer vier weken thuis zitten. Minister Slop zegt tegen WNL dat hij zijn best doet. We hopen zelfs in de komende dagen eh, weer nieuwe informatie van ook het OMT weer te krijgen over de Britse variant. Naar aanleiding van het onderzoek naar de cluster op die school daar in Bergse Hoek. Eh, en als dat eh, positief is, dan zou dat mogelijk kunnen betekenen dat we sneller weer de scholen open kunnen. Dat is natuurlijk wel ons doel. De organisaties vinden dat het kabinet en het OMT zich niet moeten afvragen of scholen dicht moeten, maar hoe ze veilig open kunnen blijven. Een politieman is opgepakt omdat hij een gearresteerde vrouw van 22 zou hebben misbruikt. Het gebeurde vorig jaar al in het cellencomplex van de politie in Rotterdam. De arrestantenbewaker was al geschorst. Goed nieuws voor eerstejaarsstudenten op de universiteit die te maken hebben met een bindend studieadvies. Je hoeft dit jaar minder punten te halen om door te gaan naar het volgende jaar. De universiteiten hebben afgesproken dat het goed genoeg is als je 10 tot 15 procent minder studiepunten haalt. Hogescholen hebben het binnenstudieadvies dit schooljaar al helemaal geschrapt. En deze vrouw zingt het Amerikaanse volkslied als Joe Biden volgende week officieel wordt benoemd als nieuwe president. Oh, say, can you see by the dawn's light? Is Lady Gaga. Ze zong het volkslied al eens tijdens de Super Bowl, het sportevenement in Amerika. De zangeres zei de afgelopen maanden al dat ze Biden steunde. Ook Jennifer Lopez treedt volgende week woensdag op tijdens de inauguratie van de nieuwe president. Het weer. In Zeeland kans op wat regen of natte sneeuw. Maar er zijn ook veel plekken waar de zon flink schijnt. Morgen juist in het noorden kans op winterse bui. Maar ook weer zon. En het wordt een graad of twee. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A7, Zaanstad richting Hoorn.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 A love that's filled with understanding. It will stand the test of time. If I tell you that I love you, forever to be true. We always be together. This I promise you. No matter what, no matter when, no matter why, what I feel, it's true. Day and night, all the time, I can't deny it, I'm thinking of you. The first time I saw you, I felt your heart so close I tell you that I love you. Forever you'll be mine. A love that's filled with understanding.